ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op Schiphol heeft de marechaussee 76 demonstranten van Extinction Rebellion opgepakt. De demonstranten werden in vertrek al 2 gevraagd om weg te gaan, maar deden dat niet. de actie was specifiek gericht tegen het Flying Blue-programma van KLM, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Ja, zij zeggen, je beloont daarmee eigenlijk het vliegen, hè? want je, je, je, je spaart punten en dan kan je nog meer vliegen of nog beter vliegen of nog een betere stoel krijgen. Dus ja, daar zijn zij op tegen. Ehm, ja, en het is niet de eerste keer dat ze tegen het Flying Blue-programma demonstreren. Dat doen ze eigenlijk keer op keer. Ehm, en ja, de rechter eh, die heeft nu het demonstratieverbod dat eh, een tijdje gold... Eh, heeft eh, dat onlangs opgeheven. Waardoor ze dus nu weer mogen demonstreren. En daar waren ze natuurlijk heel blij mee. Een deel van het personeel van NS krijgt een wapenstok. 75 medewerkers krijgen er straks eentje. Al had NS het liever anders gezien. We zouden eigenlijk willen dat het niet nodig is. Maar ja, de realiteit is dat we zo'n duizend keer te maken krijgen per jaar met een geweldsincident. En ja, mijn collega's moeten dan gewoon het doen met hun, met hun handen. Eh, bijvoorbeeld bij een aanhouding waarbij agressie eh, plaatsvindt. En het is toch fijn als collega's ook even kunnen kijken. Zou het met een wapenstok niet beter gaan? Het gaat om een proef van twee jaar. Een postzegel wordt volgend jaar opnieuw duurder. PostNL verhoogt de prijs van 1,31 euro naar 1,40 euro. En het is nodig omdat er steeds minder kaartjes en brieven worden verstuurd, zegt PostNL. En de eredivisietopper tussen Feyenoord en PSV wordt komende zondag gewoon om half drie smiddags gespeeld. Feyenoord wilde die wedstrijd eigenlijk s'avonds spelen... omdat de Europa League-wedstrijd van gisteren door Storm Benjamin ook later is begonnen. Maar dat verzoek is afgewezen. Ja, sportcollega Mark Kloonstra, waarom eigenlijk? Nou, de KNVB is in overleg gegaan met eh, de twee clubs, met Feyenoord en PSV. Maar moest ook in overleg met de lokale driehoek voor Rotterdam. En de laatste partij, dus de lokale driehoek voor Rotterdam, heeft het afgewezen. Dat zal met veiligheid te maken hebben, met politie inzet. En ook wel, denk ik, met het tijdstip. Want om acht uur s'avonds is het donker. En om half drie smiddags is dat niet zo. Dus dat zal ook een factor zijn geweest. Dus dat is de reden. Dus de lokale driehoek heeft het afgewezen. Dat de wedstrijd niet om acht uur, maar gewoon om half drie wordt gespeeld. En ook wordt er verplicht 48 uur tussen de wedstrijden inzitten. En volgens de KNVB is dat dat ook het geval. Gaan we naar het weer toe. Een mix van zon en wolken bij een graad of 12 nu. Vanavond meer kans op regen. Morgen wordt een wisselvallige dag met langs de kust kans op zware windstoten. Dan maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam die de meer 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... verknoopt Amstel 10 minuten vertraging door een ongeluk.